voor elk moment. Blijf altijd wie je bent. Laat het beste van jezelf zien, zoals niemand jou nog kent. En krijg je dan de vraag hoe het met je gaat vandaag? Geef ons antwoord dan, lachen is een medicijn, zelfs voor de grootste chagrijn leven is nog nooit zo mooi geweest. Elke dag is er wel ergens feest. Volop genieten en het starten van een nieuwe dag. Met een laag. Geloof niet meer dat het beter kan. Ergens in mijn hart wist ik het van. Volop genieten en het starten van een nieuwe dag. Met een lach. Geloof niet meer dat het beter kan. Heb gezien mijn hartjes ik het Je bent de mooiste en de liefste, wat men ook over je zei. Nee, niemand die lacht zoals jij.